Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump dreigt het leger in te zetten om een einde te maken aan de gewelddadige protesten... naar aanleiding van de dood van de zwarte arrestant George Floyd. In een persverklaring voor het Witte Huis zei hij dat tal van staten en steden gefaald hebben om de orde te herstellen. Ondertussen waren de protesten bij het Witte Huis op de achtergrond hoorbaar. Trump zei dat hij alle middelen die op federaal niveau beschikbaar zijn zal inzetten... om de rellen, plunderingen en vernielingen te stoppen. De zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd is overleden aan zuurstofgebrek. Zo blijkt uit een nieuwe autopsie in opdracht van de familie. Volgens het rapport stierf hij als gevolg van druk in zijn nek en rug door agenten van Minneapolis. Een agent zette vorige week maandag meer dan acht minuten zijn knie in de nek van Floyd. In een eerder onderzoek van de autoriteiten stond dat de arrestant niet om het leven kwam door verstikking... maar door onder meer giftige stoffen in zijn lichaam en door gezondheidsklachten. In de Verenigde Staten zijn al dagenlang demonstraties... naar aanleiding van de dood van Floyd. In Brazilië zijn er de afgelopen 24 uur bijna 12.000 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Meer dan 600 Brazilianen overleden in diezelfde periode aan het virus. In het land zijn nu meer dan een half miljoen mensen besmet met corona. Bijna 30.000 overleden aan het virus. In Suriname zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid. Dat heeft president Bouterse bekendgemaakt in een toespraak. Vanaf vandaag geldt tussen 6 uur s avonds en 6 uur s ochtends weer een uitgaansverbod. Ook mogen er niet meer dan vijf mensen bij elkaar komen... en de binnenlandse luchtvaart is stilgelegd. Er werd al rekening gehouden met een aanscherping van de maatregelen... nadat er eerder vijf nieuwe coronagevallen werden gemeld. In totaal zijn er nu 44 bevestigde besmettingen in Suriname. Het dodental staat er nog altijd op 1.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 you Cause I found get you in your eyes. you Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt me als oh, je gaat eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?